De beveiliging sloot het Witte Huis meteen af, zoals gebruikelijk is in dit soort situaties. In een huis in Ettenleur zijn drie doden gevonden. De politie weet nog niet wie het zijn. Regionale media melden op basis van buurtbewoners dat het mogelijk een familiedrama is. De melding kwam omstreeks kwart over twee binnen bij de hulpdiensten. Over de doodsoorzaak van de drie is nog niets bekend. Het duurt waarschijnlijk nog uren voordat de politie meer duidelijkheid kan geven. Jos van Rij ontkent dat hij als wethouder van Roermond vertrouwelijke documenten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders heeft doorgespeeld. NRC Handelsblad meldt dat hij jarenlang zulke stukken aan een vriend van hem gaf, projectontwikkelaar Piet van Pol. Volgens Van Rij is er niets waar van het verhaal en is het te idioot voor woorden. Tegen hem loopt sinds januari een rechtszaak wegens corruptie. In een stad in het noordoosten van Nigeria zijn tientallen doden gevallen bij drie bomaanslagen. Twee bommen ontploften op een markt, een derde bom explodeerde op een druk busstation. De stad Maiduguri was ooit de thuisbasis van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Die werd afgelopen jaar uit de stad verdreven, maar de strijders plegen vanuit een bos in de buurt nog wel aanslagen. Het weer, het is zonnig en droog en 10 tot 14 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 3 graden.